Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden vandaag versoepeld. De basisscholen en de kinderopvang gaan weer open. Ook is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Kappers, schoonheidssalons en nagelstudio's kunnen dus weer open. En patiënten kunnen weer terecht bij therapeuten. Bepaalde sportclubs gaan weer open en ook rijlessen gaan weer door. Bij bijvoorbeeld de kapper moet er wel vooraf een afspraak worden gemaakt en er moet zoveel mogelijk anderhalve meter afstand worden gehouden. Een mondkapje is niet verplicht. Ook in andere Europese landen mag meer. In Italië mogen mensen vaker hun huis uit en worden bedrijven weer geopend. In Frankrijk mogen mensen ook weer naar buiten en op meer plekken sporten. Groot-Brittannië blijft tot 1 juni grotendeels op slot, op wat kleine versoepelingen na. Zo mogen Britten vanaf woensdag wat vaker naar buiten. Premier Johnson zei dat dit niet het moment is om de lockdown te beëindigen. Hij noemt het waanzin om een tweede coronagolf toe te staan. Ja, sinds de coronamaatregelen bijna twee, eh, twee, maanden geleden ingingen, is het aantal meldingen van overlast gestegen. Dat blijkt uit politiecijfers die NRC heeft opgevraagd. De politie rukte vorige maand vaker uit voor onder meer verwarde personen en zwervers. Agenten die zien vaker mensen die geen zorg meer hebben en geen dagbesteding of begeleiding meer hebben. En ook zijn mensen niet in beeld en dat baart de politie zorgen. En de ambassadeur van Malta in Finland is opgestapt. Aanleiding is een bericht op Facebook waarin hij bondskanselier Merkel vergeleek met Hitler. Hij plaatste dat vrijdag op de dag dat het einde van de Tweede Wereldoorlog werd herdacht. 75 jaar geleden stopten we Hitler, wie stopt Angela Merkel? Volgens de ambassadeur is het ook Merkels droom om Europa te overheersen. De Maltese minister van Buitenlandse Zaken heeft excuses aangeboden. Het weer, het waait flink met aan de kust kans op harde windstoten. De dag die begint bewolkt, maar later vandaag ook af en toe zond.